Uur. Jeroen van Kamp met het Nationaal. Journaal. Bijna 20 zorgorganisaties en vakbonden roepen het demissionaire kabinet op... om op Prinsjesdag met een flink investeringsplan voor de zorg te komen. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat de kwaliteit van de zorg onder een onhoudbare druk staat en er dringend meer geld moet worden vrijgemaakt. Als voorbeelden noemen ze onder meer de 170.000 mensen die wachten op een operatie en de uitstroom van verpleegkundigen op de IC's. Die is zo groot, schrijven ze, dat er steeds minder bedden beschikbaar zijn. Een concreet bedrag wordt niet genoemd in de brief. Onder ondertekenaars zijn organisaties als de Landelijke Huisartsenvereniging... de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en vakbonden FNV en CNV. Het Internationale Congres voor Natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. De oproep, die onder meer werd gedaan door de Waddenvereniging, behaalde een grote meerderheid op het congres in Marseille. De organisatie telt ruim 1400 leden, zoals overheden en instellingen voor natuurbehoud en milieubescherming. Het ministerie van Economische Zaken die twee weken geleden weten voorstander te zijn van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Grote Nederlandse gokbedrijven willen een maximum van drie reclames voor online gokken per tv-reclameblok afspreken. Dat blijkt uit een concept voor een nieuwe reclamecode die in handen is van de NOS. Gokbedrijven zoals Holland Casino en de Nederlandse Loterij schreven mee aan de nieuwe code. Veel buitenlandse gokbedrijven zijn tegen de code... omdat spotjes van de clubs die meeschreven aan het concept buiten de nieuwe regeling vallen. Op 1 oktober gaat de markt voor online gokken in Nederland open. 28 bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor zo'n vergunning. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken... waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner werd tijdens een trainingsrit geschept door een afslaande auto. Dumoulin zou onder meer in actie komen tijdens de WK wielrennen... en de Ronde van Lombardije. Het weer, later vandaag afwisselend zon- en wolkenvelden... en kans op een bui. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 dat de kwaliteit van de zorg onder onhoudbare druk staat. Het Internationale Congres voor Natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. De oproep behaalde een grote meerderheid op het congres in Marseille. Volgens de Waddenvereniging gebeurde het niet eerder dat overheden en natuurbeschermers uit de hele wereld Nederland op deze manier aanspreken op gaswinning in het natuurgebied.